spoedige start. Dit is Renate Evers met het NOL. De Britse politie heeft in de omgeving van Sheffield vier terreurverdachten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen tijdens de kerstdagen. De politie kwam er vier op het spoor tijdens een gezamenlijk onderzoek met inlichtingendienst MI5. Kort geleden doken op internet filmpjes op waarin aanhangers van IS dreigen met aanvallen op kerstmarkten in Groot-Brittannië. Het is niet duidelijk of die filmpjes iets te maken hebben met de arrestaties rond Sheffield. In Eindhoven begint vandaag een proef met een zuiveringsinstallatie die de luchtkwaliteit moet verbeteren. In de stad wordt geprobeerd om fijnstofdeeltjes uit de lucht te filteren. Het gebeurt met 30 grote reinigers die schone lucht de stad inpompen. Het is voor het eerst dat in een openbare ruimte van een stad wordt geprobeerd om de lucht schoon te maken. Veel binnensteden kampen met luchtvervuiling, vooral door het autoverkeer. De proef in Eindhoven duurt vier maanden. Wielrenner Tom Dumoulin en atlete Daphne Schippers zijn uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar. Dumoulin won dit jaar de Ronde van Italië. Schippers werd dit jaar voor de tweede keer wereldkampioen op de 200 meter. Op het sportgala werd het Nederlandse vrouwenelftal uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Oranje vrouwen werden dit jaar Europees kampioen. In Mexico zijn twaalf buitenlandse toeristen om het leven gekomen bij een excursie. Zeker 18 mensen raakten gewond. Het zijn passagiers van een cruiseschip. zwaar op weg naar Maya-ruïnes toen hun bus van de weg raakte en omsloeg. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Maar sommige media melden dat onder de doden Italianen, Zweden en Amerikanen zijn.